uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. In Amsterdam is gistermiddag een man van 34 overgoten met zoutzuur. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het gaat om een man van 63. Hij heeft toegegeven het zoutzuur in het gezicht van het slachtoffer te hebben gegooid. Hij wordt verdacht van zware mishandeling. Het slachtoffer en de dader zijn bekenden van elkaar. Ze zouden een kamer huren in hetzelfde pand. Wat er zich precies heeft afgespeeld is nog niet duidelijk. Houders van een NS-voordeelurenkaart krijgen vanaf 2021 geen korting meer in de middagspits tussen 4 uur en half 7. Dat komt doordat de NS gaat snoeien in de verschillende abonnementsvormen. Van de 22 worden er 11 geschrapt. Het voordeelurenabonnement wordt al 8 jaar niet meer verkocht, maar er zijn 700.000 mensen die hem nog gebruiken. Zij kunnen straks alleen buiten de spits met korting reizen. De kaart wordt wel iets goedkoper. De actiegroep Access for All moet blijven... heeft met een crowdfundingsactie binnen een dag ruim een miljoen euro opgehaald... voor het oprichten van een nieuwe internetprovider. De actiegroep is het niet eens met het plan van KPN... om het merk Access for All op te heffen. In de actiegroep zitten oud-medewerkers van het bedrijf. Access for All is de oudste internetprovider van Nederland... KPN wil zoveel mogelijk één merk gaan gebruiken... en is daarom van plan om de naam Access for All te laten verdwijnen. De president van Taiwan heeft op Twitter hard uitgehaald naar China. Tsai Ing-wen roept China op om zich niet met de Taiwanese politiek te bemoeien. Ze zegt dat het nooit zal lukken om Taiwan te dwingen om deel uit te maken van China... volgens het systeem één land, twee systemen. China beschouwt Taiwan als een afvallige provincie. De tweet volgt na maatregelen waardoor Taiwanese bedrijven ook mogen deelnemen... aan overheidsprojecten op het Chinese vasteland. Taiwan ziet dit als poging van China om zijn invloed te vergroten.